Zusterbedrijven Air France en Delta gaan op zoek naar een ander bedrijf om hun vluchten op Schiphol af te handelen komt volgens KLM dus door die acties, zegt mijn collega Ruben van de economieredactie. Het was eh, de druppel een beetje die de emmer deed overlopen. Nou, of dat echt zo is, daar moet de KLM er maar op geloven. Delta en Air France die waren vanmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar. De bonden hebben we wel gesproken. Ja, en die noemen dit toch een stok om mee te slaan in het hele stakingsproces en CAO-onderhandelingen. Aan de staking van overmorgen zit wel een voorwaarde. Er moet van de rechter genoeg personeel overblijven om een klein aantal vluchten door te kunnen laten gaan. Noodweeropkomst in Spanje. Voor Catalonië en Valencia is code rood afgegeven. Bijvoorbeeld scholen blijven daarom dicht vandaag. Vorig jaar ging het in de herfst ook al los in Catalonië en Valencia. Toen leidde het noodweer tot flinke overstromingen. De omroepen EO, VPRO en Human gaan met elkaar samenwerken in een omroephuis. Die omroephuizen moeten, als het aan het kabinet ligt, worden gevormd... zodat er minder dure bestuurders nodig zijn binnen de publieke omroep. Vanaf 2029 vormen EO, VPRO en Human samen het Huis van de Verdieping. Avrotros en Poont hebben eerder ook al aangekondigd dat ze samen verder gaan. En kinderen op een basisschool in Utrecht gaan vandaag op een schoolreisje. Dat is betaald uit een nieuw fonds. In dat solidariteitsfonds zit geld dat is gestort door bijvoorbeeld ouders... maar ook door bedrijven in de buurt. Wij geloven echt heel erg in het solidariteitsgevoel ook van de mensen binnen de stad Utrecht. Dus wij geloven erin dat mensen bereid zijn om bij te dragen... Dit zijn echt voor de activiteiten die je extra kunt doen met de kinderen... die iedereen ook altijd zijn eigen kind gunt. En wij gunnen dat eigenlijk ieder kind. In de wijk Overvecht gingen verschillende scholen al een tijd niet meer op schoolreisje... omdat veel ouders dat niet konden betalen. Heb ik nog het weer. Een prima herfstdag. Af en toe wolken, maar bijna overal droog. En flink zonnig. Vanmiddag max 17 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog wat drukker op de wegen rondom Amsterdam. En dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A10 Zuidoost. Onder andere op de A9 heb je er alles van.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 In totaal doen ruim 200.000 mensen mee met de massaclaim. De Spaanse Weerdienst heeft de waarschuwing voor hevige regenval in Valencia en Catalonië opgeschaald naar code rood. Er wordt vandaag en morgen noodweer verwacht. Scholen en andere openbare plekken blijven daarom gesloten. De omroepen EO, VPRO en Human gaan met elkaar samenwerken. Ze gaan vanaf 2029 samen verder in één omroephuis en dat heet het Huis van de Verdieping. Het weer, het is wisselend bewolkt met geregeld zon. Het is 18 tot 20 graden.